Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man van 24 die gisteren nacht in Breda werd ontvoerd is weer terecht. Volgens de politie is de man in orde. De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij een sportcomplex. Hij zou door meerdere mensen met bivakmutsen en vuurwapens zijn meegenomen in een busje. De aanleiding van de ontvoering is nog onduidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij een zalencentrum in Rotterdam is vanochtend vroeg geschoten. Er was op dat moment een feest aan de gang. Twee mensen raakten gewond. Eén slachtoffer lag binnen, de andere werd een straat verderop gevonden. Volgens de politie hebben veel mensen de schietpartij gezien. Er zijn twee verdachten opgepakt. Canada en Mexico reageren fel op de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten. Vanaf dinsdag geldt in de VS een importheffing op producten uit Canada, China en Mexico. De Canadese premier Trudeau heeft in een reactie aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op Amerikaanse producten in Canada. Ook roept hij inwoners op om vooral Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan. Mexico heeft ook maatregelen aangekondigd. China wil de nieuwe heffingen gaan aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. Duizenden mensen in het noordoosten van Australië zijn geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Het gaat om een deel van de stad Townsville en het gebied eromheen in het noorden van de deelstaat Queensland. Tot nu toe is één persoon omgekomen door de overstromingen. De afgelopen dagen heeft Queensland te maken gehad met tropische buien. In de afgelopen 24 uur viel er meer dan 700 mm regen. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met lichte vorst.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 Cause we don't wanna be a TV episode, TV episode. And all the bad thoughts, just let go Go, go, go, go Beautiful girls all over the world I could be chasing, but my time would I think about I've it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even where there in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Got me froze. Like a Nintendo 64. 64. If you never knew, well now you know. No, no, no, no. Beautiful girls all over the world. Over. I could be chasing, but my time would be wasted Nothing on you. might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they they got nothing on you. Nothing on you, Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, Nothing on you. Everywhere I go, I'm always hearing your name make me wanna sing.